Lot Lewin met het NOS Journaal. PVV-leider Geert Wildert, de burgemeester, het bezoek heeft verboden... en dreigt met politie-inzet, gaat het bezoek niet door. De winter zegt dat er mogelijk nog wel een tocht gehouden wordt... tot aan de grens met Molenbeek. Philip de Winter had Wilders uitgenodigd voor een zogenaamde islamsafari. Ze zouden een bezoek brengen waar het meeste islamisering zou hebben plaatsgevonden. Het gemeentebestuur van Molenbeek is bang voor rellen en had het bezoek daarom vorige week al verboden. Premier Marlin van Sint Maarten is afgezet met een motie van wantrouwen. Ook vier ministers zijn weggestuurd. Tegelijkertijd heeft het parlement op het eiland besloten alle voorwaarden die Nederland stelde voor de miljoenen aan hulpgeld te accepteren. De positie van Marlin was aan het wankelen gebracht door een ruzie met Nederland over de gestelde voorwaarden voor financiële hulp. De Nederlandse regering wilde alleen geld beschikbaar stellen voor de wederopbouw na orkaan Irma als er meer toezicht zou komen op de uitgaven. In Eindhoven heeft de politie twee jongens van 16 aangehouden... die in september een vrouw zouden hebben verkracht. De vrouw van 19 werd op weg naar het station lastiggevallen door twee jongens. Bij de fietsenstalling werd ze naar eigen zeggen verkracht... waarna de jongens er vandoor gingen. De politie heeft de verdachte kunnen opsporen dankzij camerabeelden bij het station. De jongens zitten vast en worden verhoord. In de piramide van Cheops is een nieuwe ruimte ontdekt. Het is een ruimte van rond de 30 meter lang. Wat erin zit weet niemand. Onderzoekers hebben de ruimte nog niet kunnen bereiken. De ruimte is ontdekt met behulp van kosmische straling. De piramide is een van de zeven wereldwonderen. Het gebouw is 4500 jaar oud en niemand weet hoe het gebouwd is. Het weer dan nog, het koelt vannacht flink af. De minima liggen tussen de 2 en de 4 graden, met kans op vorst aan de grond.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 Where was someone ever paid for honesty? at least you'd have some fans. Uh-huh. Ziezo, die kop is er eh, ook weer af eh, wat betreft eh, deze Alternative FM op donderdag 2 november. Ja, het is alweer een jaar geleden dat we hier live muziek hadden en die kwam van Rob Murphy, maar daarover zo meer. Want dat was heel speciaal. dat was op de dag dat het lichtjesavond was en het was ook een paar dagen dat het mijn mama was overleden. Ach, ja, het is precies een jaar geleden. Dus eh, en het is nu ook weer de beurt. Maar dit is een vrolijker gezelschap. Tenminste, dat moet ik nog maar afwachten. Maar zij eh, komen voor de tweede keer langs. Marvin D. en zijn band. Jawel, die, eh, die zijn er weer. Ehm, we hebben ze een aantal jaren terug hebben we ze hier ook in de studio gehad. En toen, later, is Marvin ook nog hier in Zandvoort geweest... bij de voormalige Williams Bar. Ja, dat zal hem ongetwijfeld nog wat zeggen. En natuurlijk gaan we het ook even hebben over zijn snode plannen met een eh, nieuw album. Want eh, op Voor de Kunst eh, kun je dus intekenen op, op het album wat Marvin D. en de band aan het maken zijn. Dus dat zal centraal staan. En natuurlijk staat er ook live muziek te horen. Dus dat sowieso. Waslijstje vol, ook met betreft de nieuwe materiaal. Ik moet er wel bij zeggen dat we Alaska net hebben gedraaid met de Red Herring. Ook die jongens zijn bezig met een crowdfunding actie op voor de kunst. En dat heeft alles te maken met het derde album waar deze Red Herring dus ook onder staat. Dat nummer wat je dus net hebt kunnen horen. Ehm, nieuw, singles. Vorige week nog even geplukt van de bandcamp. Maar nu heb ik hem ook echt eh, Yellow Grass met Cracks. Die hebben we. Ehm, nieuw materiaal is er ook van Chihuahua. Dat is het eh, nieuwe project van Jeroen Kant. We kennen hem nog van Jeroen Kant en de Ratten in de Schuur. Daar is hij eh, heel erg bekend mee geworden in het theatercircuit vooral. En hij heeft daarmee ook in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Maar Chihuahua is dus het eh, nieuwe eh, project eh, van hem. En dat album, dat gaat op 18 november, wordt dat, wordt dat gepresenteerd in Paradox Tilburg. En dat album dat heet Alles in Kleur. Dan een single die nog niet is eerder uitgebracht van de Tiger Pilots. Ook die zijn met een crowdfunding actie bezig, jazeker. Jaap Koper is helemaal leeg gedonderd eerlijk gezegd deze week. Eerst Marvin Day, toen de Tiger Pilots en daarna nog eens een keer Alaska. Ja, het is net de belastingdienst voor de kunst. Maar goed, ja, je, je, moet, je, moet, je moet wat met je, <laughs> met je geld. Eh, dan hebben we natuurlijk nog eh, eh, een, vette nieuwe single van Stage Republic. Ik heb het vanmiddag even aan hem gevraagd. Mag ik hem gebruiken? Ja, zegt Corian. Draai hem maar. Dus dat gaan we dus ook zeker doen. Uh, eh, Stilwave met Adelaide. Dat is ook een nieuwe single. En eh, dan hebben we nog de nieuwe single van Daisy Ducro. Nou, dus dat is het spoorboekje voor vanavond. Dus eh, ik zou zeggen, zet je schrap maar we beginnen eerst met serieuze zaken, vrienden. Want hij was vorig jaar hier bij ons eh, te gast. En speelde dat liedje precies op het juiste moment. Eh, toen ja, mijn mama was overleden. En dit nummer dat haakt daar echt heel duidelijk op aan. Eigen opname, want dat was hier bij ons in de studio. Dit nummer hier, vlak voor onze neus. The Darker Side van Rob Murphy. To. smile. Ooh. Ziezo. Twee nummers achter elkaar. Yellow Grass met eh, Cracks. En daarvoor natuurlijk Rob Murphy met The Darker Side. Eh, de band die eh, vanavond eh, dus optreedt is Marvin Day zelf. Maar dus, hij doet het niet alleen. er zitten er nog drie bij. Anne Veldhuizen, Quintijn Kuipers en Cas Ronkers. En die laatste, ja dat is leuk. Want van Cas heb ik nog hier spullen liggen. Dus ik zou zeggen, zet je schrap. Want hier is hij nog een keer met Snow Globe.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 Daar hebben de heren het toch al aardig wat mee stof doen op laten waaien. Zover dat zelfs Gilles Kok en de mannen van de Zandvoortse krant voorbij zijn gekomen. Ja, dat is leuk twee weken hebben wij ze al eh, hier in de, eh, de playlist eh, erop staan. Triangle met stand-up. Daarvoor hoorden we natuurlijk het mooie nummer van Cas Ronkers. Jawel, jawel, jawel. <laughs> Hij krijgt nog, nog een beetje applaus van Marvin en Jurijn en Anna die, die mee zijn gekomen. Ja, leuk is dat. Maar vanavond moet Cas uh, aan de bak, want hij is met Marvin en met Quirijn is hier eh, natuurlijk ook eh, aanwezig en eh, met Anna. Want ja, want het is ook heel bijzonder Marvin. Want ik, ik heb iets gelezen dat je bezig bent met een, met een nieuw album. En daar heb je een crowdfunding actie voor in het leven geroepen, ja. toch? Ja, ja, we zijn al sinds een tijdje nu bezig onder de naam de Marvin Day Band. Ja. Dus we hebben het echt lekker, we doen het, we doen het een beetje samen nu. Hoe spannend dat ook klinkt. -huh. Mhm. En we, zijn dus, we gaan deze zomer de studio in voor een echt debuutalbum. Maar ja, dat kost eh, centjes, hè? Ja, allicht. Eh, en ik had al eh, net ergens in de uitzending laten ontvallen... dat het nogal aardig wat in de papieren begint te lopen. jij bent helemaal kou geklukt. is gekomen. de Tiger Pilots, die, die, die hoor Ja, ben je mij niet vergeten? Ik zeg nee. dus dat zegt tegen Ludwig van de Tiger... Ja, die komt straks nog voorbij met, met een vergeten single. Dus ja, dat was dan weer het voordeel. Ik stiek ze die jongens dan ook weer voor een tientje erbij. En, ja, en dan kom jij ook nog. Dus, dus, dus ik was 45 eh, euro in totaal. Ben ik alweer lichter. Dus, eh, <laughs> dus ja. Maar het is voor een goed doel. Maar ik kom daar zo direct nog eh, even nog verder op terug. Eh, het is alweer, denk ik, bijna twee jaar geleden. Of eh, ergens in 2015. Of, ja, het, is, echt denk, een tijd geleden hoor. Het is echt een tijd geleden. Ik kon het niet meer vinden. Ik moest even zoeken weer. Nee. <laughs> en daarbij, eh, je bent tussendoor ook nog in Zandvoort geweest. bij de Williams Bar. Maar die is ter ziele. Die, die bestaat, zo? Ja, die bestaat niet meer. Dus oh, dat was, wel, was leuk. Volgens mij een hele leuke avond had je daar. ja, ik, vond ja. het heel gezellig. Ja. Het, was, het was niet super druk, maar die er waren was het super gezellig. Ja. dat, was, dat was ook even nog jouw Zandvoortse... <laughs> voor de escapade. ja, voor de escapade. Eh, maar goed, uh, eh, jij komt ook uit eh, onder de rook van Rotterdam? Of, ja, Rotterdam, ja. ja, ja nou, ik heb iets met Rotterdam, want oh. ik, ik net tegen Kas ook gezegd... Ik schrijf ook nog stukjes voor de popunie. ja, dus, wij, dus, wij, zijn heel blij met de popunie. Ja, dat geloof ik graag. Dus ja. dus ja, dat is die andere pet die ik af en toe nog wel eens op heb. maar dan moet ik nog wel wat van ze krijgen. Dus ik oh. moet weer, weer iemand stroop om de mond heen gaan smeren. Maar goed, dat, dat ga ik straks even doen. We zal je even ehm, bellen. <laughs> <laughs> Nu is het weer tijd voor jullie. Want eh, ja, jullie zijn niet eh, voor niks gekomen. En eh, ik zou graag jullie willen vragen. Gaan jullie ook nog af en toe hier en daar stiekem nog iets nieuws brengen? Ja, ja, straks het tweede rondje wat we gaan doen. Gaan we, gaan we alvast een klein iets nieuws doen. Ik hoorde net in de soundcheck Soldier On. Ja, daar gaan we mee beginnen in ieder geval. Lekker! <laughs> morning waits for dawn when you disembark. Set your foot down on a newer sort of ground. Stumbling through all the madness that is left behind. Off to what you'll find. rising on the steep within the core. Dry your mouth than you ever felt before. Tingling in all your senses, just powering away when you see the first light of day. Oh, ja, ik denk... <laughs> ik kan nog wat. Maar nee, nee, nee, nee, nee. Ja, wij hadden ook iets met een eh, handclap. Eh, dat is alweer in het eh, voorjaar geweest. toen is Ruud Hameling geweest. En toen stonden we onze handen blauw te klappen met een nummer van hem. Want ja, dat was, dat was heel grappig. dat was, ja, was een nummer wat, wat hij ook op zijn laatste album had staan. En daar hebben we nog een opname van gemaakt. Maar het vond wel weer goed klinken. En ik denk dat er iemand hier boven op een wolkje weer met een glimlach daar naar zit te kijken. Dus eh, jullie eh, laten toch weer even het zonnetje schijnen vandaag, jongens. Gelukkig man. Gelukkig. Ja. Het tweede nummer, eh, Marvin. het tweede nummer, Worthwhile. Worthwhile. Well, down the road There lays my home side my throne. It suits me better than my coat. So take it out and hang it off your shoulders. Well, take it off and rock it all the way home. Feet that touch the ground. All the way bent down with stones from my heart. The way you turn love and light. It's further than my feet can touch the ground. And I say, break it down, shake it off, brush it off, glide it off your shoulders. Your shoulders. Take it on, head it first, get a grip, rock it all the way home. All the Break it down, shake it off, brush it off, light it off your shoulder. Off your shoulder. Take it on, hand it first, get a grip, rock it all the way home. So what if it's all worth? I dare to take my police back. Down the road I used to stay. To sit down on my throne, I had through so many everything I have made. And I say, break it down, shake it off, brush it off, light it off your shoulder. Off your shoulder. Take it on, head it first, get a grip, rock it all the way home. So what if it's all worth while? What if it's all worth while? What if it's all worth while? What if it's all worthwhile? And as you see me walking down the road to where it all begins don't hesitate to walk beside me. No, no, no. I'm still the man you knew back then. And what if it's all? it off, brush it off, light it off your shoulders. Off your shoulders. Take it on hand it first, get a grip, rock it all the way home. Ah. En wil je deze band nog aanschouwen? Morgenavond in de Hostel Room in Rotterdam zijn ze de support act van Joya. De dame die meedeed eh, aan de Grote Prijs eh, van eh, Rotterdam. de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Terwijl er ook alweer de nodige opnames alweer worden gemaakt. ja, ja. ja we moeten vloggen. <laughs> We hebben een wekelijkse vlog. jullie hebben een wekelijkse vlog. Ja. Dus daar staken geloof ik ook ergens op heel, heel stiekem weer ergens. Goed, dit was even het eerste gedeelte. Straks gaan we natuurlijk weer meer van ze horen. En eh, mensen, als eh, jullie toch nog... Eh, want het kabinet Rutte is aangetreden. We krijgen het beter. Dus steun de muzikanten. <laughs> steun de muzikanten. Dus... hè, want ja, als het de belastingen ligt, dan, dan krijgen we er alleen maar meer bij. Dus hoppatee, trekken die portemonnees en steun Marvin en zijn band op voordekunst.nl. Daar kun je alles terugvinden, want ze zijn bezig om een heel eh, compleet album daarmee op te nemen. En eh, daar gaan we straks natuurlijk eh, nog uitgebreid over hebben. Het is inmiddels tien over half tien. Wie ook met een crowdfunding actie de boel bij elkaar heeft gezet en gehaald... is ook een... is ook een, iemand die Marcus van Dam heel erg goed vindt. Jeroen Kant. We kennen hem natuurlijk van De Ratten in de Schuur. Maar dit is een nieuwe bandje van hem. nieuw project. Dat heet Chihuahua. En het nummer dat eh, ook op het album staat... Alles is kleur is, alles is op. Nou, dat, eh, dat heb ik ook wel, ja. Alles is op. Aan voor de kunst. Ik heb geen geld. Alles is op. Mijn zakken zijn leeg. En mijn auto kapot. De show gaat niet door. Alweer een dag niks verdiend, alweer een blauw en vol. En alles is op, alles is op, alles is op, alles is op, is Het geduld wordt beloond en geluk haar weg vindt. Maar de klok tikt door, tik tak tik door. Ja, de klok tikt door en mijn geduld raakt om. Alles is op, alles is op, alles is op. Ja, jongens eh, hebben ook ooit meegedaan aan de Rob Akda wordt eh, De Tiger Pilots. En eh, ja, nou, je hebt dat wel een beetje kunnen merken waar hun muziek een beetje op gebaseerd is. Onder andere op Joy Division, The Cure, The Smiths. En je hoort natuurlijk het onmiskenbaar stemgeluid van Ramon van Geitenbeek. die met The End of Us een onbekende single heeft uitgebracht. Dan deze, dat is, die hebben we ook al nagelvast bijna in onze uitzending zitten. Danelle Smith en haar band, 21 december is zij hier met die band. En dan zal zij waarschijnlijk ook Fake Fake Trees laten horen. death upon earth. Civilized man, chained to odd monstrous beliefs, we have become blind. Zoals gezegd, 21 eh, december zal zij hier eh, met de, eh, de band aanwezig zijn. Ik ben ook een, beetje van de leg, kennelijk. Ik ben net Olaf Mol, want die had het ook afgelopen zondag met, met de Grand Prix. Zat hij op een gegeven moment Max Verstappen af te tellen. En zei hij nog 13 ronden, terwijl ik denk... Mol, kan je wel tellen, want er waren nog 23 ronden. Zij schijnt, ik schijn dus tien over half tien eh, gezegd. Maar het is vijf of negen jongens. Dus ik leef nog in die eh, tijd eh, dat je nog, dat klokje nog een uur terug moest zetten. Is nog, is ook gebeurd. Maar het is vijf voor negen hoor. ik zeg het maar even bij. Straks nog twee nummers van Marvin Day en de band. En natuurlijk hebben we ook nieuw materiaal. want daarnet hadden we een niet uitgebrachte single van de Tiger Pilots. Maar er is nog meer, want uh, eh, Stilwave, die een enkele weken terug hier bij ons eh, zijn geweest uit Utrecht, hebben ook een, nieuwe single uitgebracht.